Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het laatste debat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zit erop. Joe Biden en Donald Trump stonden tegenover elkaar. Netjes op afstand achter een eigen tafeltje met microfoon. En die microfoon was dit keer extra belangrijk. De debatleider kon hem uitzetten, zodat Biden en Trump niet door elkaar heen zouden tetteren. On behalf of the voters, I'm going to ask you to please speak one at a time. The goal is for you to hear each other and for the American people to hear every word of what you both have to say. Ging dit keer best goed en dat was bij het vorige debat wel anders. Toen onderbraken ze elkaar telkens. De debatten zitten er nu op. De verkiezingen in Amerika zijn over anderhalve week. In Noord-Limburg zijn vijf agenten ontslagen vanwege wangedrag. Ze deden dingen die niet door de beugel kunnen, zegt de politie. Zoals pesten, intimideren en hun macht misbruiken. Zes andere agenten krijgen een lagere functie, worden overgeplaatst of moeten salaris inleveren. Tijdens de eerste lockdown in maart trokken we ineens een stuk minder vaak onze pinpas. Nu valt dat wel mee. Volgens ING waren restaurants en winkels nu beter voorbereid. Ja, in de horeca zagen we al dat eh, ondernemers toch makkelijker konden overschakelen... bijvoorbeeld op afhaalbezorging. Bijvoorbeeld in de retail zien we toch ook winkeliers die nu gewoon open kunnen blijven omdat ze ja, hun routering en hun spatschermen alles al op orde hebben. En dat was bij de eerste lockdown wel anders. In België was het gisteren rokjesdag. Veel leerlingen, meisjes en jongens en ook docenten droegen een rokje. Zo wilden ze een statement maken tegen stereotypes en seksisme. Ook Victor van 16 deed mee. Kleding hebben geen gender. Een rokje is niet alleen voor meisjes en een broek niet alleen voor jongens. Victor zag online dat Canadese jongens vorige week een rokje droegen op school... uit protest tegen seksisme. Hij vond dat er ook in België iets moest veranderen. Ik heb het idee opgepikt om met zoveel mogelijk jongens en meisjes door in heel Vlaanderen een rokje naar school te komen. Dit doen wij om aan te wichten dat er enorm veel stereotypen zijn en dat heel veel mensen nog in vakjes leven. Met succes dus door heel België droegen leerlingen een rokje naar school. Het weer best wat zon vandaag, ook al er soms ineens een buitje tussendoor vallen. Het wordt een graad of 16. Morgen droog, maar wel bewolkt. ZFM, verkeersupdate.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 de rassenkwestie en buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ongeveer een derde van de Amerikaanse kiezers heeft inmiddels gestemd. Het aantal pintransacties is de afgelopen week minder hard gedaald... dan in de eerste lockdownweek van maart. Toen ging het om een daling van 20 procentpunt, nu om 5 procentpunt, zo heeft ING berekend. Bij een grote kindermisbruikzaak in Australië zijn 44 mannen opgepakt... op verdenking van het maken en verspreiden van kinderporno. 16 kinderen zijn in veiligheid gebracht. Het weer, eerst vooral in het zuiden mogelijk nog wat mist. Verder vandaag zon met af en toe een bui.